9 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. De oppositie in de Tweede Kamer heeft in het debat over de problemen op het spoor felle kritiek geuit op staatssecretaris Mansveld. Veel partijen betwijfelen of zij de situatie onder controle heeft. De meeste kritiek gaat over het al dan niet bewust achterhouden van rapporten over ProRail. Het CDA wil weten waarom Mansveld kritische documenten pas naar de Kamer stuurde... nadat de Telegraaf die vanochtend had gepubliceerd. CDA, SP en PVV vragen zich af of zij nog wel de juiste persoon op de juiste plaats is. Taliban-strijders zijn bezig het vliegveld van Kunduz te veroveren. Gisteren viel de stad in het noorden van Afghanistan in handen van de Taliban, 14 jaar nadat de militanten er waren verdreven. Volgens een Afghaanse functionaris wemelt het van de Taliban-strijders op en rond het vliegveld. Volgens ooggetuigen wordt er hevig gevochten. Het leger van Burkina Faso dreigt het vuur te openen op de militairen die vorige week een staatsgreep pleegden. De koeplegers die niet willen ontwapenen zitten in een barak die inmiddels is omsingeld. Vorige week leek het conflict vreedzaam te eindigen toen de koeplegers de macht teruggaven aan de regering. In een overeenkomst beloofden zij zich terug te trekken en te ontwapenen. Dat laatste weigert het opstandige legeronderdeel nu. De politie opent nog drie tijdelijke locaties waar vluchtelingen worden geïdentificeerd. De nieuwe locaties komen in Zevenaar, Veenhuizen en Leusden. Met de uitbreiding kan de politie dagelijks de nationaliteit en de biometrische gegevens vastleggen van 550 vluchtelingen. Vorige week kwamen er al drie extra locaties in Amsterdam, Rotterdam en Budel. Hierdoor moet het aanmeldcentrum in Ter Apel worden ontlast. Het weer vanavond vrijwel overal helder. Minimumtemperatuur rond de 5 graden. Aan de grond kans op vorst. Plaatselijk kan een mistbank ontstaan.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 Al behoorlijk druk, gelukkig nog geen files. Ik denk dat het vanmiddag anders wordt als eh, massaal Nederland nog even de laatste eh, mooie dagen mee wil pikken... en een mooie strandwandeling wil maken bijvoorbeeld. Maar eerst gaan we heerlijk rustig wakker worden met uh, lounge muziek. niet meteen eh, al te heftig binnenkomen op de zondagmorgen allemaal. Lekker rustig op de bank en eh, misschien al een kopje koffie. Eh, misschien heeft u wat meerdere kopjes koffie op zelfs. Hoe is de zaterdag u vergaan? Heeft u een leuke dag gehad? Misschien ook wel een hele leuke nacht. Met uw partner, met uw vriendin of met uw vriend. En dan zei hij of zij tegen u... I love you. All the way. zijn tenorsax. Love you all the way, luisteraars. Hij houdt, allemaal, uh, hij houdt van u allemaal. George Michael, ja, die doet daar toch iets uh, genuanceerder over. Hij doet er eigenlijk een beetje geheimzinnig over. Hij heeft een, eh, een geheime liefde. Een secret love. secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love came impatient to be free. So I told a friendly star way that dreamers often do. Just how wonderful you are. Why I'm so in love with you. vroege zondagochtend dat hij het geheim met u wil delen, George Michael. My secret loves no secret anymore. Nou, dat heeft hij helemaal mooi van ons bezongen. Ook een popmuzikant die zich ook wel beweegt in de jazzmuziek is Robbie Williams. Zou je niet van hem verwachten natuurlijk. Maar hij heeft een hele leuke versie opgenomen van Mr. Jangles. Dit is dan, eh, ja, zoals ze noemen, een jazzwalsje. dansen met uw partner, ja, dan kan u naar uw koffie fluiten. A newer man with jangles and he'll dance for you. no one out shoes. With silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then it lightly touched down. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is Dargan here? They would travel about. cut his dog up and died. Caught up and died. And after 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I, I spent behind these county bars. He sees a light and drinks the bed. Ball jangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Kom op mensen, maar dan een walsje. Even de stoel aan de kant, tafel eh, uit het midden van de kamer.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 En eh, ja, we, we, proberen er een... Eh, een mengeling van van alles van te maken, luisteraars altijd. Mijn collega's Auko Beuving, uh, ja, wie zijn het ook alweer allemaal? Eh, natuurlijk Peter Den Boer, David Habig, Jeroen... Eh, die hier ook eh, af en toe zich meldt om een heerlijk programma voor u te maken. Allemaal jazz-collega's. Vroeger mijn neef Fred Kroonsberg. Ja, die is er helaas mee gestopt. maar die heeft ook hele drukke andere activiteiten. En, maar hij luistert af en toe natuurlijk nog. We, we, hebben veel contact met elkaar, want we zijn volle neven. We eten daarom nooit bij elkaar, want ja, eten bij een volle neef... dat is zo ondankbaar, luisteraars. <laughs> Dit is ook wel lekker hoor. I got a kick out of you. Ella Fitzgerald. Sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree. return and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me why should it be true? that I get a kick out of you. Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Out of You. Just a sniff of cocaine doesn't thrill me at all. Nou, dat zou je maar gezegd worden. Dat jij eh, je partner eh, beter behaagt dan een snuifje cocaïne. Dat is toch een, eh, groot compliment. Ja, a kick out of you. Ze heeft zeker op kickboksen gezeten, Alfred Gerald. Ik zou anders niet weten hoe ze het voor elkaar bokst... om, om zo zwingend voor u te zingen op de vroege zondagmorgen. Dat doet trouwens ook Ann Burton, of dat deed Anne Burton moet ik zeggen... want ze is helaas overleden. Met het trio van Louis van Dijk, That Old Devil Called Love. Nou, blijkt de liefde ook nog een duiveltje te zijn. It's that old devil called love again Gets behind me and keeps giving me that shove again putting rain in my eyes tears in my dreams and rocks in my heart it's that sly old son of a gun he keeps telling me that I'm the lucky one again. But I still have that brain, still have those tears and those rocks in my heart. Suppose I didn't stay, ran away, wouldn't play that devil the potion he would brew. He'd follow me around, build me up, then tear me down till I'll be so bewildered. I wouldn't know what to do. Might as well, might as well give up the fight again. again when he sings that siren song. I just got to tag along with that old devil called love. oude duiveltje genaamd liefde. Ik weet niet of dat eh, ook zo ervaart, luisteraars. Dat de eh, liefde eigenlijk eh, voelt als het, als het werk van de duivel. Nou, ik heb het niet hoor. Het maakt mij juist jong, de liefde. En dankzij mijn vriendin in Bloemendaal beleef ik dat dagelijks. Van You Make Me Feel So Young. Spaanse pianiste was dit, eh, Benji Adir... met eh, You Make Me Feel So Young. Ja, Ruud van Kalmhout, die zich normaal op zondag nooit zo kalm houdt... die houdt zich vandaag wel kalm en die zegt van... Charles, zingt jouw zoon ook een beetje jazzy eh, stukken? Nou, dat doet hij wel. Er zijn alleen nog niet zoveel opnames van. tenzij Sven even in de huid van uh, Michael Boebleek... kruipt. Sven Duif. I got the world on a string. I'm sitting on a rainbow And got that string around my finger oh, What a world and what a life Well, oh, I'm in love I've got a song that I sing And I can make the rain go well, oh, Anytime I move my finger Lucky me, can't you see that I'm in love.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 Got the world on a string. And what a wonderful thing. Alright. When you get the world uh-huh. on a string. Ja, mijn eigen zoon eh, Sven Duif, hier 17 lentes oud. Opgenomen in de popbunker in Muiden. The World on a String, natuurlijk bekend eh, van eh, Marco Bublé en Sven Kroop even in dat jasje. Overigens leuk nieuws, luisteraars, want Sven eh, geeft een groot concert... Eh, op 7 eh, november aanstaande, dus op een zaterdagavond... in de Nozem en de Non in Heemskerk. Een heel bekend ja, cultureel centrum, eigenlijk een beetje het patronaat van Heemskerk, zeg maar. En daar treedt hij op met een, nou, ik geloof zelfs acht of negen formatie... Met uh, ja, Bob Schimsheimer op drums. Dus eh, ja, het zijn allemaal hele bekende Nederlanders. Er komt een bekende Nederlander ook nog als gast eh, voor u zingen... die ooit Bloed, Zweet en Tranen, die, dat Nederlandse programma heeft gewonnen. Dus u krijgt Engelstalige, maar ook Nederlandstalige muziek. En eh, nou, het wordt, wordt een fantastische avond. Slechts 15 euro entree. Uh, dus ik zou zeggen, uh, steun Sven een beetje... want hij steekt behoorlijk zijn nek uit... Uh, met het organiseren van zo'n concert met zoveel muzikanten. Het kost een hoop geld. en, het zou natuurlijk leuk zijn als u massaal naar Sven kwam luisteren. En ik kan u verzekeren, het is mijn eigen zoon natuurlijk... en ik ben erg trots op hem. Maar het is zeer de moeite waard. Nou, als u dat doet, dan bent u easy to love. En dat vindt Cole Porter ook. denk ik. En eh, dat is maar goed ook. Zingen in de regen bedoel ik. Singing in the rain. Ellie Gourmet heeft daar ook een mooie versie van gemaakt. Luistert u maar. ducks and geese fair to scurry. Tralala, tralala, la. <laughs> Gezellig. Singing in the Rain. Eddie Gourmet was dat, luisteraars. We gaan eh, even genieten van Etta James. En ze is natuurlijk ook een bekend blueszangeres. Ze draagt ook altijd een doorkeek blues, kan ik u verraden. En ze heeft het nu over een zondagachtende, zondagachtende soort liefde. Ik struikel over mijn eigen woorden. U, u, u, merkt het al, ik word er helemaal zenuwachtig van. Een zondagachtige soort liefde. Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love. at first sight. Sunday. prachtig gezongen, zeggen we dan als muzikant. Sunday Kind of Love, en dat was eh, Etta James. Een uh, fantastische blueszangeres. En blues, ja, past prima natuurlijk ook bij jazz. Als we Sea Jazz bezoeken, luisteraars... dan zijn er ook altijd een aantal groepen, solisten, zangers, zangeressen... die allemaal eh, passie hebben voor bluesmuziek. En dat ook tijdens dat jazz... Be, jazz Behind the Beats wilde ik zeggen, maar dat is natuurlijk in antwoord. Nee, eh, dat, dat grote jazzfestival... Eh, wat tegenwoordig in Rotterdam in Ahoy wordt uh, georganiseerd. daar komen al die groepen voorbij. We gaan even genieten van Laura Vici... die ik twee weken geleden nog in Beverwijk ontmoette... waar ze live zou zingen voor Music Kids. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met het realiseren van studio's in ziekenhuizen... zodat kinderen die langdurig opgenomen moeten worden... Eh, kunnen genieten van muziek. Dus eventjes eh, hun bed uit kunnen. Naar zo'n studio in het ziekenhuis kunnen gaan. En dan eh, een instrument leren bespelen. Of misschien spelen ze al een instrument. Dan kunnen ze hun, hun ei even kwijt. En het is bewezen dat als je met muziek bezig bent en je bent ziek... dat het, genezingsproces wordt verlengd. Muziekids is dus een hele goede stichting. En die mag u ook best financieel ondersteunen. Moet we maar even googlen naar muziekids.nl. En dan eh, zal u ook leren dat Laura Vigi, waar ik het dus over heb... dat hij daar beschermvrouwen van is. Ze zingt prachtig, ze deed het in Beverwijk helaas met een stortbui van regen. De mensen vlogen allemaal eventjes onder de luifels... En onder, <laughs> waar ze maar konden schuilen, zeg maar. Maar ze genoten wel van haar zang en dat is eh, helemaal terecht... want eh, het is een fantastische zangeres. Laura Vigi met The Nearness of You. It's not the pale verder wakker worden met ZFM Jazz. Iedere zondagmorgen tussen 10 en... Ja, het eerste foutje van vanmorgen. Start ik een jingle in, maar die zit op hetzelfde apparaatje als... Eh, als Laura Vizi. Laura werd eventjes de mond gesnoerd. Dat eh, kunnen we er eigenlijk niet aan doen. Ik ga straks nog een mooi nummer van Laura Vizi draaien. Dan een volledig nummer. Zonder dat het bruut wordt onderbroken. Door, eh, door een fout van technicus Charles Oh, Charles, ga je toch schamen, jongen. Ga je toch schamen. <laughs> maar dit is de Mountain Dance van eh, Dave Frusin. Een geweldenaar als het gaat om, eh, om jazzmuziek. Piano-virtuoos, toetsen-virtuoos moet ik zeggen eigenlijk. Hij speelt natuurlijk ook op keyboards en zo. En we gaan nu dansen tussen de bergen. you langzaam maar zeker luisteraars naar eh, reclame Niels. Een reclame van uh, eh, 11 uur alweer. Deze mooie zondagmorgen. En eh, ik ben straks natuurlijk nog een vol uur bij u terug... met nog meer jazz bij ZFM Zandvoort. zon schijnt heerlijk buiten... en ik probeer van het zonnetje in huis te zijn vandaag. Althans, het gaat om eh, het draaien van heerlijke muziek, jazzmuziek. Zoals je al zoveel jaren bent gewend bij van Zandvoort. sluiten af met dezelfde toetsenman.